Jobboot met het NOS-journaal. Uitgeverij Query, 65 jaar verbonden aan de uitgeverij. Directeur Portegies noemt het overlijden van Haase niet helemaal onverwacht. Maar dat maakt het niet minder droevig, zegt ze. Perido heeft in zijn pand in Amsterdam een condolensregister geopend. De CPNB, de CPNB, de stichting die de Nederlandse literatuur promoot, roemt Haase als een van de meest geliefde auteurs van het land. Voor de stichting schreef ze drie keer het boekenwerkgeschenk. Ook stond haar roman Oeroeg in 2009 centraal in de campagne Nederland leest. Voor de kust van Libië heeft een Nederlands marineschip voor het eerst een men onschadelijk gemaakt. Het explosief werd door de mijnenjaren Vlaardingen buiten de haven van Tobruk gevonden. Dat gebeurde op de eerste dag dat de Vlaardingen voor de Libische kust actief was. De Vlaardingen heeft de Haarlem afgelost en dat schip was een half jaar voor de Libische kust actief, maar vond geen enkele mijn. De inflatie in de landen met de euro is in september onverwacht sterk gestegen naar 3%. In augustus stond de inflatie nog op 2,5% en deskundigen gingen ervan uit dat de daling zou doorgaan. Maar eergisteren maakte Duitsland al een hoger inflatiecijfer bekend. Het werkloosheidscijfer in de eurozone is gelijk gebleven op 10%. Minister Donner wil dat de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland samengaan. Volgens Haagse bronnen praat het kabinet vandaag over het plan. Een fusie in het noorden van de Randstad moet de economie stimuleren. De provincies moeten de komende tijd zelf met voorstellen komen om de fusie uit te werken. Wesley Snijder en John Heitinga hebben zich afgemeld voor de komende twee EK-kwalificatieduels van het Nederlands elftal. Op 7 oktober speelt Oranje tegen Moldavië en vier dagen later op 11 oktober volgt de uitwedstrijd tegen Zweden. Snijder heeft een scheurtje in zijn lies en moet voorlopig rust houden. Hij Heitinga kan wegens een knieblessure niet spelen. Het weer zonnig, temperatuur 21 graden op de Wadden tot gemiddeld 25 in het binnenland. Ook in het weekend zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen Gooimeer en Blaricum 3 kilometer. En voor Afrit Bunschoten 2. Voor Amersfoort Noord nog eens 2 kilometer. De A1 van Amersfoort naar Amsterdam voor 1 Brugge 4. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen knooppunt Burgerveen en Zoeterwoude 11 kilometer. A28 Utrecht Amersfoort tussen knooppunt Rijnsweert en Afrit Maren 14 kilometer na een ongeluk.